Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie is op zoek naar een boze caféganger die op bezoekers van een Brabantse kroeg inreed. Het gebeurde in Rijsbergen vlakbij Breda. Een boze man verliet daar de kroeg en stapte in de auto. Daarna ging het mis, vertelt de politie. We zijn een onderzoek gestart naar een auto en de inzittenden daarvan... omdat deze volgens getuigen vanochtend rond half zes... zou zijn ingereden op een aantal mensen die buiten op straat stonden... voor een horecagelegenheid aan de sint bavo in Rijsbergen. De bestuurder van dit voertuig zou eerder boos het café hebben verlaten. De man is er vervolgens vandoor gegaan. Er is één iemand gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een grote misbruikzaak in Groningen. Daar is een dans eigenaar opgepakt die verdacht wordt van misbruik. Tot nu toe hebben 11 mensen aangifte gedaan, waaronder 10 minderjarigen. De politie doet onderzoek. Wereldwijd zijn er inmiddels bijna 1 miljoen mensen overleden aan corona. Dat heeft een Amerikaanse universiteit uitgezocht. De meeste slachtoffers vielen tot nu toe in de Verenigde Staten. In Nederland zijn ruim 6000 coronapatiënten overleden. En voor het derde weekend op rij is er een auto uitgebrand in Deventer. Buurtbewoners ontdekten de brand en sloegen alarm. In Deventer zijn dit jaar al dik 20 wagens in vlammen opgegaan. En tennisfans kunnen hun hart ophalen, want een uurtje geleden is Roland Garros begonnen. Dat tennistoernooi zou eigenlijk in de lente zijn, maar door corona spelen de tennissers nu in een herfstig Parijs waar de bladeren van de bomen vallen. Voor Kiki Bertens is het nog een tikkie spannend. Ze heeft de afgelopen tijd amper wedstrijden gespeeld en die coronaregels maken het er ook niet leuker op. Het maakt het er niet leuker op, eh, <laughs> laat ik dat voorop stellen. Sommige regels natuurlijk zijn een beetje raar, alleen we hebben, het, ja, we hebben het er maar mee te doen. Ehm, ja, zonder publiek is het natuurlijk ook gewoon anders. Bertens komt morgen voor de eerste keer in actie. Krijg je het weer nog?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 And if I could convince myself to feel it, you know I would feel it. I would. Perfect, perfect timing. I saw it, I don't know how to end. Sorry, sorry, mind me. I my past life got me here like you can never figure me out.